Onder meer het opengooien van de terrassen, vertelt verslaggever Lars Geerts. De avonden worden langer, de zon die schijnt ook wat langer... en mensen willen natuurlijk naar buiten en de terrassen gaan dan weer open. En ook de winkels wil het kabinet verder open eh, eh, stellen. Op 21 april, let wel, dat is alleen zo als de epidemiologische situatie, zoals dat zo mooi heet, het toelaat. Komend weekend wordt er een knoop over doorgehakt. In veel verpleeghuizen mag weer geknuffeld worden. Het kabinet heeft besloten dat verpleeghuizen waar minstens 80% van de bewoners is gevaccineerd de regels mogen versoepelen. Als je opa of oma daar zit of een van je ouders mag je weer op de kamer komen en is afstand houden niet nodig zolang je zelf negatief bent getest. Meerdere judoka's van de Nederlandse ploeg zijn gevloerd door corona. Ze zijn met een besmetting teruggekomen uit Georgië. De judobond zegt niet wie het zijn. Wel dat Georgië minder streng omging met de coronaregels dan beloofd. De Nederlandse judoka's waren trouwens ook te vinden op de Georgische terrassen en in de restaurants. Daarover zegt de bond dat is menselijk gedrag. En zonnestudio's blijven voorlopig dicht. Ze hadden een zaak aangespannen. De zonnebanken vinden dat zij veiliger kunnen werken dan bijvoorbeeld kappers. Maar volgens de rechter gaan meer mensen op pad als de zonnestudio's weer open gaan. En dat is niet de bedoeling. Deze eigenaar van een zonnestudio in Enschede vindt het oneerlijk. Ik vind het heel zuur eh, dat wij niet open mogen, want eh, andere contactberoepen mogen wel open. En eh, wij zijn geen contactberoep en ja, wij moeten dicht blijven. Het geld begint ondertussen ook op te raken. Samenwerken met andere studio's zou een oplossing zijn, maar dat wil nog niet lukken. Ik vind het alleen jammer dat niet iedereen zich verenigt en gewoon de zaak open doet eigenlijk. Iedereen is een beetje bang voor de boetes natuurlijk. Dat, schrikt af. Doet u ook niet aan mee dus? nee. nee. Het weer. Vanavond en vannacht gaat het minder hard waaien. Het koelt flink af. Het kan zelfs een graadje vriezen. Morgen overdag zo goed als droog en soms wat zon. Het wordt 7 tot 9 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is de A22 Velsen richting Beverwijk bij de Velsen-tunnel dicht door een ongeluk. Verkeer kan het beste omrijden via de A9, de route via de Wijkertunnel.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 En dat heeft hem geen winter gelegd. Verre van zelfs een wereldhit. En een top 5 notering in ons eigen kikkerlandje. Dat werd zijn deel. Joe Tex hoorde je. I ain't gonna bump no more with no big fat woman. Goedenavond Zandvoort en omstreken. Leuk dat je weer luistert naar ZFM op de kabel, in de ether of via het World Wide Web. Welkom en leuk dat je er weer bent. Het is 7 april, het is weer woensdag en het is even na 6. Dus tijd voor de live programmering hier op CFM. Straks na achter het programma De Krochten. Een programma over de zoektocht naar de wortels van de Nederrok. Met de gast niemand minder dan tekenaar, cartoonist, ontwerper... en natuurlijk ook nog eens hier op 10 kilometer afstand vandaan. Woonachtig in Haarlem dus, Joost Zwarte. Met daarin aandacht voor zijn muzikale favorieten... het verband tussen cartoons en muziek... en de mooiste platenhoesen ooit gemaakt. Dat op 8 uur. Nu eerst het programma Grasduinen, aflevering 8. Mijn naam is Rob Benoni. Van hiphop tot soul jazz, van Latino rhythm and blues. Het zijn wat mij betreft allemaal takken van één en dezelfde stamboom. En daar grasduinen we lekker samen twee uurtjes doorheen. Straks in het tweede uur meer dan 60 jaar terug met bassist Elde Young... maar ook nieuwe platen van onder andere Arlo Parks en Robin Pick. Verder nog muziek van Betty Davis, Bill Withers, Harvey Mason... en natuurlijk de Rip of the Record, aan welke plaat dankt de top 40 hit zijn succes. Dat straks allemaal. Laten we lekker rustig van start gaan. Langzaam opwarmen. Beetje ontspannen de avond in na deze winterse dag met een mooi eindje. Het, schijnt, het zonnetje schijnt is antwoord. Waarschijnlijk heb je ettersoep op tafel en dat in april. Maar ja, april doet wat je wil, dus hoe dan ook een eet smakelijk. Steek de open haard nog maar eens hoog dan. Zo'n legende en op latere leeftijd Zelfs dominee Al Green, Simply Beautiful. Het ritme van Zandvoort. If I gave you my love tell you what I do. I'd expect a whole lot of love out of you. you got to be good to me. I'm gonna be good magic girl. could say about you, girl, I could say that I home. Biribi Bamba. Iedere woensdag van 6 tot 8. is half zeven geworden. En dat deden we met de Chitlin Strut van de Backyard Heavies. Gil Scott Heron staat bij mij in de top drie van eh, mijn favoriete artiesten aller tijden. Hij is dichter, hij is muzikant, hij is activist en schrijver. En later zelfs nog bestempeld als de godfather of the rap... door de toenmalige hip-hop generatie. Ik had ooit nog een t-shirt met zijn handtekening... verkregen door een goede vriend van mij... en schijnbaar vlak voordat hij een shot heroïne nam in zijn kleedkamer. Maar helaas, hoe erg... Uh, deze is in de wasmachine beland. Ik word er nog stil van met dank aan mijn lieve moedertje. Zijn teksten zijn zeer politiek bevlogen, maar niet op de volgende plaat. Hiervan krijg ik juist altijd de lente in mijn bol. En dat vooruitzicht kunnen we wel even gebruiken, me dunkt. I think I call it the morning, Gil Scott Heron. I'm gonna take myself a piece of sunshine faded all over my sky. Yeah, be no rain. Be no rain. I'm gonna take the song from every bird and make them sing it just for me. Yeah. something to teach us all about the sunshine. to the company store. driving rain. Fighting trouble been my middle name didn't step aside. A lot of me didn't, and a lot of me they died. See me coming. See me coming. See me coming. Step aside. the color of your jeans. You wear a hat with pretty swirls, the envy of the other girls. You change your shades before our day turns into eve. Think I better let it go. Think I better let it go. Cause I'm thinking I'm last year's runway passion no longer in fashion, but I find myself obsessed with how you dress and whom you see when you're without me. Fiddle daddle do do dum. Fiddle dum. Saddle dum bum dum bum dum bum dum were never caught in picture frames. The paparazzi know our names. They know like fashion. Our love is not for real. The weather's fine, but in your mind you need that flair, and so you wear big blue fur and feathered hair to fit your skin. Think I better let it go think I better let it go Cause I'm thinking I'm last year's runway passion No longer in fashion And I find myself obsessed With how you dress And whom you'll see when you're without me Yes, I find myself obsessed with how you dress and whom you'll see when you're without me. go Think I better let it go Cause I'm thinking I'm last year's runway passion No longer in fashion And I find myself obsessed With how you dress And whom you see when you're without me i find myself obsessed with how you dress and whom you'll see when you're without me. Yes, I find myself obsessed with how you dress and whom you'll see when you're without me. Ba-dum, ba ba-dum, ba-dum. Fado, bom, bom, fado, fado. bum bum bom, pom, bom, bom, bum bum bum bom, bom, bom. Fado, fado, bum bum bum bum Fado, fado, bom, bom, bum bum bum bum bum bum bum bom, bum bom, bom, bom, bom. Fado, bum bum bum bum bom. Fado, fado. Marvels hoorde je met Here I Am Baby. Dat werd een bescheiden hit in 1968. Maar Please Mr. Postman daarentegen, dat was een dikke nummer 1 hit voor de damesgroep. Niet alleen voor de Marvels trouwens, maar zelfs ook de eerste nummer 1 hit. Notering, de nummer 1 totaal dus in het eh, hele bestaan van het label Motown. Opgericht in 1959 in Detroit, vandaar de naam ook. Motown is een samentrekking van Motor City... zoals Detroit ook bekend staat, en Town. De nummer 1 hits werden later natuurlijk ontelbaar voor mota met sterren als Diana Ross, Michael Jackson, Marvin Gaye en Stevie Wonder. Tijd voor eh, Rip Off The Record. Elke week laat ik een sample horen die gebruikt is in een hit. En niet alleen gebruikt, maar misschien zelfs wel bepalend was... voor het succes van die hit. Bedankt dus aan de artiesten uit het verleden. Zo gebruikte Beyoncé een sample van de Childlights voor haar single Crazy in Love... en het succes van D-Light's Groove in Heart is mede te danken aan een sample van Herbie Hancock. Zo ook Fatboy Slim eh, uit 1999 met Praise You. Camille Yarbrough, take keer voor het origineel. er zelf geen, geen hit mee, geen enkel succesje zelfs. Luister eerst naar haar versie en dan gevolgd door de hit van Fatboy Slim. Uit 1975 hoor je Take Your Praise, Camille Yarbrough. We've come a long, long way together. Through the hard times and the good. I have to... celebrate you, baby. I have to praise you like I should. You're so rare, so fine. I'm so glad you're mine. You're so rare, so fine. I'm so with what I'm feeling, with why and how I want to live. You're so rare, man, you're so fine. You know, I'm so glad you're mine, you're so you work your way around. Ain't a part of me left over that your sweet love ain't found. You make my my moan turn to whisper. You make my whisper turn to call. You make me scream and scream that I love you. Fatboy Slim had er een dikke hit mee. Fatboy Slim versus Camille Yarbrough uit 1975. Take Your Praise. En hij maakte Praise You uh, ervan. We gaan er even uit eh, tot de klok van 7 uur. En dan volgt het nieuws en volgen ook onze reclameinkomsten. En daarna na 7 ben ik weer terug met de tweede uur van het programma Grasduinen.